Als gevolg van het geweld dat vorige week oplaaide... zijn inmiddels 120.000 Syriërs op de vlucht geslagen... richting de Turkse grens, zegt een Turkse humanitaire organisatie. Hulpverleners zeggen ook dat Russische en Syrische gevechtsvliegtuigen... burgerconvooien beschieten. Moskou en Damascus ontkennen dat en zeggen dat ze het gemunt hebben op rebellen. Op het Indonesische eiland Sumatra is een bus met tientallen passagiers in een ravijn gestort. Volgens de politie zijn er zeker 24 mensen omgekomen en 13 anderen gewond geraakt. Indonesische media melden dat de bus 150 meter naar beneden is gevallen en daarna in een rivier terecht is gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In Spijkenisse is een man om het leven gekomen bij een vechtpartij. agenten waren rond middernacht afgekomen op een melding. Op straat troffen ze een gewonde man aan die kort daarna overleed. De politie heeft geen arrestaties verricht. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij is nog niet bekend. In Nieuw-Zeeland is de zoektocht naar de laatste twee personen... die na de vulkaanuitbarsting nog werden vermist, gestopt. De autoriteiten gingen er al vanuit dat het 17-jarige Australische meisje... en de 40-jarige man uit Nieuw-Zeeland waren omgekomen. Hun lichamen zijn waarschijnlijk in zee beland. Duikers hebben het gebied rondom White Island meermaals doorzocht. Ook vanuit de lucht is er intensief gezocht... maar omdat er niets is gevonden, heeft de politie de zoekoperatie beëindigd. Bij de vulkaanuitbarsting van twee weken geleden kwamen in totaal 19 mensen om het leven. Ruim 25 anderen raakten gewond. Het weer bewolkt een periode met regen. De temperatuur loopt uiteen van 6 tot 10 graden. Op eerste kerstdag wat regen, maar ook zon. En op tweede kerstdag is het lang droog. Pas later op de dag gaat het dan regenen. En het blijft zacht bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 She's out of my league. Just a of anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane.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 Be sure, when playing this to that maximum volume level, to chant around like everybody else does. sound quite right. After entering Samsound and listening to it, please fill out a feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations, Be sure, when playing this to that maximum volume level, to chant around like everybody else does. allemaal fijne dagen.